In die periode van corona, dat is een tijd die meisjes over het algemeen iets negatiever hebben ervaren dan jongens. Meisjes hebben vaker psychische klachten eraan overgehouden. Ja, andere redenen voor jongeren om te stoppen zijn dat ze het niveau niet aankunnen... en dat ze het aantrekkelijker vinden om geld te gaan verdienen. In Frankrijk is een internationale conferentie voor humanitaire hulp aan de burgers in de Gazastrook. Er zijn tientallen landen bij en ook hulporganisaties zijn aanwezig. Israël is er niet bij, zegt correspondent Frank Renaud. De deelnemers moeten nieuwe initiatieven bekendmaken om hulp naar Gaza te krijgen. Dat kan gaan om geld, om medicijnen of materieel. En het belangrijkste misschien wel, die delegaties gaan praten over de logistiek. Hoe krijg je de hulp de Gazastrook in? Want dat is nu dus heel erg moeilijk. Eerder vandaag werd bekend dat Israël mensen in het noorden van de Gazastrook ook opnieuw de kans geeft om te vluchten naar het zuiden. Veel mensen willen weg uit het noorden van Gaza omdat het Israëlische leger daar doelen bombardeert. En in Utrecht zijn ze helemaal klaar met asociale fietsers. Er rijden steeds meer irritante opgevoerde e-bikes rond. Ja, ik heb wel echt een hekel aan van die uh, eh, 12-jarige jochies die dan langs gaan fietsen. Zitten dan supersnel te fietsen zo. Snij je je af. Kom je niet eens vooruit af en toe. Ik ben wel eens gewoon een kaart op mijn melk gegaan daardoor. Ik denk dat ik zelf een beetje zo'n azo ben eigenlijk. Zonder lampen en frit aan het steken en zo. Ja, vanwege die laatste groep roept Utrecht samen met nog vier andere gemeenten Den Haag op om maatregelen te nemen tegen de opgevoerde e-bikes. Ze willen dat die dingen verboden worden. Het weer, er trekken wat buien over vanuit het westen naar het oosten.